Nou, nou, is dat al Ja, hè? Ja, nee. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je even voor zitten. Wel, wel. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Ja. Dit Radio 501. Is Radio 501. 501. Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 22 augustus 2013 en dit is aflevering 175 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom bij weer een eh, gloednieuwe zomereditie van eh, Donderslag. ik ben zoals altijd vanmiddag ook weer bij jullie van thee tot bier. En het is vandaag inmiddels alweer de zevende zomereditie van Donderslag. En als je ook deze keer weer op je vakantiebestemming luistert, dan ook van harte welkom. De meeste luisteraars die zullen inmiddels alweer thuis zitten, denk ik. En uh, misschien alweer met heimwee de dagen aftellen tot de volgende vakantie. Wie weet. En eh, nou, in ieder geval, eh, op eh, het moment in Nederland is het nog steeds heerlijk zomerweer. En ik hoop dat het op jullie vakantieadres ook nog steeds lekker weer is, net zoals hier in Nederland. vandaag heb ik, net zoals vorige week, helaas geen muziekagenda. Maar aan het eind van de maand hoop ik dat ik weer genoeg informatie binnenkrijg om weer de complete agenda te vullen. En ja, het is een beetje zomerreces, een beetje komkommertijd zoals sommigen zeggen. Eh, in eh, donderslag natuurlijk ook voor jullie weer veel muziek en ook zomerse muziek. En nieuwe muziek van onder andere John Mayer, de Wild Feathers eh, en Off the Map with Miss Amy. En het allemaal van Tate tot En vandaag helaas, ook vandaag geen donderdisc. Dat heeft te maken met het vakantiereces bij Radio 501. Maar natuurlijk heb ik eh, zoals altijd om ongeveer tien over twee Rob de K weer aan de telefoon. En dan gaat hij wat vertellen over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks weer om half vier. En ook eh, vanmiddag is onze vaste donderslagcolumnist er weer. En dat is Theo, eh, Theo Farid. En hij is er met de nieuwe BlaBla blog om half drie. En ook deze week gaat er op het internet weer een hardnekkig rug rond. Theo schijnt in Stupa in Griekenland 2G van 3G af te trekken met een ober op de boulevard omdat het op de hotelkamer niet lukt. Het is een gerucht hè, hoe het precies allemaal in elkaar zit, dat hoor je straks om half drie. Want dan gaat Theo Verriet het allemaal vertellen in zijn BlaBla-blog van deze week. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaats van eh, donderslag. Deze keer geen donderdisk van vorige week, want die was er niet. We hadden vorige week geen donderdisk. Dus doen we het met een oude donderslagzomer dit, maar ook een hele mooie. Hij heet Bombezer de Marseille en is van Mossuté et Les Jovans. On va se passer de bonne soirée, les jeunes. À silo au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuage, te mettre dans un colis un tout petit peu d'ici, un peu de vin et va divage à l'encre de d'un vieux stylo au bord de l'eau. Je t'ai un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa vitesse, où le soin au creux lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y payes. Tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est de la règle. Si tu pouvais tout lâcher, je partirais te chercher, te ramener au pays des collègues. Bombes de Marseille heette dit nummer. En eh, er is een verzoekje binnengekomen voor Rowan Hezen of ik nog een keer eh, auto of vliegtuig kon draaien. Nou ja, omdat het eh, zomer is en dit zijn de zomeredities van Donderslag, lijkt het mij wel toepasselijk om dat nummer hier voor jullie nu te draaien. Auto vliegtuig. Onder mee, hier land voorbij, vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog twaalf voor en het zonlicht had brand in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik sloop, misschien wel het mij. Als ik droom van een boom in een zomerse wei. Auto vliegt u, een trein, de de wereld toch goed. De boot heeft vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht, hoe laat gewoon de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat giel, straks is er nergens wat op. En zes uur later het water, was vrijen in sloop. Auto vliegt u, de trein de boer. Auto vliegt u, de trein de boer. Waar is de wereld toch goed? had ik niet gesloeg. Zie ik elke dag wat meer. De wereld is groot in mijn deur. als ik mijn Al onze medewerkers zijn op dit moment op vakantie. Probeert u het later nog eens. Het is eh, momenteel weer FNA eh, 2 en eh, we zijn net van de kant met donderslag op 22 augustus. En ehm, ja, Rob Ricard, die doet vandaag ook weer mee. En die heb ik aan de telefoon, want je hoort hem al op de achtergrond, als je goed geluisterd heb. En Rob Ricard die gaat iets vertellen over zijn fabuleuze platenkeuze van vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik, ja, ja, het is nog steeds, ik was vorige week een beetje moe. Ja, het zit er nog steeds in zeker? Het zit er nog steeds in, hè, de moeheid. Ja, bij jou wel. Bij mij, ja. ja bij mij zit het in mijn hoofd. Hè? Wat doe jij nou? Ik was een soort hik of zo. Oh, dat gaat ook niet goed hè, met jou. Zeg, ik wel even, kan ik even een kleine tip geven? Nou, als het niet politiek gericht is. Komt weer uit Nederland, net als vorige week. Meen je dat nou? Maar ik geloof dat hij iets minder bekend is. Nou, ik ben benieuwd. De groep. De groep, het is een groep. Ja. Een Nederlandse groep. Ik zal een tipje geven, het zijn kaaskoppen. Komen ze uit Alkmaar? Nou, Komen ze uit Gouda? Ja. Gouda. Zijn het ook kaaskop? Ik dacht dat Alkmaarders dat waren. Ja, maar in Gouda hebben ze ook kaas. Nou, blij mee zeg. Maar eh, moet je luisteren, eh, eh, spelen ze anderstalig of, of, zingen ze anderstalig? Of, anderstalig, ja. Anderstalig. Nou, ik ga maar niet vragen wat voor taal, want dat, dan verklap je te veel natuurlijk. Nou, kan ik wel zeggen, Engels. En ehm, ja. wat, wat voor soort muziek? indie. Indie pop. Of in die rock? In die pop. In die pop. In welke pop? In die pop. Moeten de mensen ergens op googlen als... Eh, eh, hoeveel groepen denk je dat ze in Gouda hebben? Dat zou ik niet weten. Nou, ik weet het ook niet. Ik denk drie of zo. Maar dan moet je dus eh, zoeken op, op Google Gouda Groep. Ja. Gouda Groep. Ja, dat schiet niet op natuurlijk pop... Music van Gouda? Ik weet het niet. Eh. nou ja, goed. Dan mogen de mensen die nu luisteren even lekker uitzoeken. En als de, als mensen met een iPad eh, voor de tent zitten, dan kunnen ze ook even lekker gaan, gaan zoeken terwijl ze naar uh, Donderslag luisteren. Hier op Radio 5 En dan ga ik dan nou maar even een plaatje draaien om de tijd even te dooien. En dan uh, bel ik jou straks om half bier weer. En ehm, de plaat die ik wilde gaan draaien, die ken jij waarschijnlijk ook niet. Dat is van de groep Alt J. Dus eh, als, net als dat je zegt eh, alt, eh, alt F of zo, weet je wel. Ja, op je ja, computer heb je dus Alt. maar die groep, ik heb er wel zo'n heb je wel eens denk ik. Ja, en, een, nummer wat ik ga draaien, dat heet Tessellate. Ik spreek je straks weer. Tot straks weer. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. And all your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back. Let's dance late. mijn sterkte ook. Een zonnebril. Heel blij mee. Radio 501. Pop up the power. The hottest sounds on the coolest station. Dit zijn de Wild Feathers I Can Have You van 2013. Goed nieuwe album. Anytime I wanna call you on the telephone Anywhere you go, honey, I know you're alone. I'll let you know when I've got time for you. In the middle of the night when no one else comes through. phone nieuwe album uit 2013, The Wild Feathers. En wat ook uit 2013 komt is uh, Off the Map with Miss Amy. Zo heet de band. Misschien een hele rare naam. For man twice her age Ten short years together Then life turned his page A widow now, no children conversation just to secure a new address. Finding purpose in the words. You gotta give it all before you let it go. A wiser woman, she smiled slow. Gotta give it all before you let it go. Dit is uh, Todd Keeping, Up, Keeping Me Up Nights van uh, eh, 13 augustus 2013. You're keeping me up nights with songs you bring. Your melody floats like a hummingbird sings. You make my world so bright, you open my eyes. So strike up the choir, fill me with desire, and play your sweet Keeping Up, Keeping Me Up Nights. Ik moet goed zeggen, eh, release date is 13-8-2013. Eh, en dit is het nieuwe album van Todd Hervendol. Echt een aanrader en eh, loop snel naar de platelaar om hem op te halen. Ook nieuw is John Mayer en het nummer van zijn nieuwste album heet Wildfire.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 Gordon Ramsay doet het. Zelfs de rijdende rechter doet het. Ze gaan na verloop van tijd terug naar eerdere projecten om te kijken hoe het ervoor staat. Blijkbaar hebben jullie daar behoefte aan, dus BlaBlaBlog doet het nu ook. Ik ben terug in Griekenland, dat ik in 2011 onderzocht op redbaarheid. Ik ben terug in Stupa op de Peloponnesus. De Griekse telecombedrijven hebben het hier op een akkoordje gegooid met de plaatselijke horeca. Op de boulevard werkt alles prima. In elk restaurant heb ik volle ontvangst en 3G-internet. Haal ik mijn iPhone tevoorschijn, dan komt er bovendien direct een personeelslid naar me toe om het wachtwoord van het vrijwel overal aanwezige wifi-netwerk te verklappen. Service verlenen kennen ze hier wel aan de boulevard dan. Want zodra je een paar stappen het dorpje inloopt, wordt 3G ingeruild voor onbruikbaar 2G. En eenmaal in het appartement zijn we zelfs dat kwijt. Geen servers buiten de boulevard. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was de Blabla Blog, een bijdrage van Theo Verriet. En dan nu weer muziek. Hier is Katie Tandstol met Invisible Empire, zo heet het nummer. En het komt van haar album Invisible Empire Crescent Moon, dat uitkwam in juni 2013. I the gonna go out. The the open, but the never went out, never went out. wave found its way to the shore. Thought it was a ripple and nothing more, but the wave found its way all the way to the shore. Oh, I wanna burn this house. I know I wanna jump into the fire. Oh, I've gotta tear them down, the pinnacles of my invisible empire. All the gamble never works twice. All the distractions at the table and a weighted dice. But the thrill of it feels so nice. You do it all again. But I look to the chips I'd lose. I'm standing on a platform with my neck in the noose. And I know it's not my time. It's not my time. Oh gotta burn this house. I know I wanna jump into the fire. Oh, I've gotta tear them down the pinnacles of my invisible empire. And if I do all the things I do, while well, I tell myself that I'm staying true, you know, I'll never stop, you know. see the ruin, the spectacular diamonds burn. I suppose the minarets and the marketplaces, the signal fires of my invisible empire. Kijk, de vakantiefoto's. Nou, hier reden we weg. Oh, dit is een foto dus van de auto op de vluchtstrook. Dit is een foto van de kokende motor. Dit is een foto van mijn huilende dochter. Oh ja, nou, dit is wel leuk. Dit is wat er over was van Fluffy. Die waaide op een gegeven moment de snelweg op. Dus hier nog een foto van de huilende dochter. Eh, dit is de sleepwagen. Toen was het al helemaal donker. Dus eh, top vakantie. I go screaming, fearing there. Nederlandse band. Die heet Stereotype. En eh, die komt uit de Borculo. low die band. De bandleden zijn Menno Nijnes, Walter Petten, uh, Lars Wensink. En het is een driemansformatie dus. En het nummer heette Nothing. Dit is eh, van Big Country. Dat komt uit 1986. En het heet Look Away. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Is Radio 501. John Lennon The Beatles, The Fab Four, John, Paul, George en Ringo. Zij waren er ook weer bij. Zij speelden vandaag in donderslag de Word van het album Rubber Soul uit 1965.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 Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in the villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. is when it comes to life, to be this man's wife. You got to be well educated on the subject of fights. I mean, the prevention of. In other words, it's real meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up off a hug and a kiss. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, babe. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold, gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. While the cosmic talk, <laughs> I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come here, baby. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. You sexy motherfucker. bar en daar stond je. Ik heb het leven niet voor, dus ik drink nog wat door tot ik de moed in mijn glas heb gevonden. verwarmende een Je babbel een beetje met andere peoples Goed met jou, oké, prima Wacht op mijn vrienden, bestel nog een nieuwe En ik zie mannen op jacht, vrouwen op pad en ik sta bij de bar Het lijkt op elke andere dag, maar plots klaps veranderde dag Ik zag je staan, wat achteraan en dacht die dame is vast verdwaald Want ja, wat doet die hier in de kroeg? In de kroeg en wat een plaatje, mannen staren, vrouwen haten, maken praatje, recht je rug en loop naar de toe. Oké, buik in, pak je kans. Ga erop af en doe dat wat je kan. Maar net voor mij een andere man. En voor ik het door had, zei die al: Ai, ai, ai, ai. Wat een mooi meisje ben jij. Ai, ai, ai, ai. Wat een mooi meisje ben jij. Keek ze me aan en ze zei: Sorry, had je het tegen mij? de dubbele tong en ze draaiden zich om. Wat een mooie meisje ben jij. Ai, ai, ai, ai. Wat een mooi meisje ben jij. Ik dacht, ai, ai, ai, ai. Wat een mooi meisje ben jij. plaat voor je hoofd van deze week is tot vrijdagavond 9 uur een mooi meisje van Stuurlui.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 Het enige echte authentieke Italiaanse restaurant staat al jaren bekend vanwege de vele specialiteiten uit Italië en Sardinië. De dagelijks verse producten zorgen voor een smaaksensatie waar de ware Italiaanse keuken bekend om staat. Zeven dagen per week ben je van harte welkom om de vriendelijke en gezellige sfeer te ervaren en de prachtige gerechten te proeven. Zoals de vers gemaakte pasta's en de overheerlijke vleesgerechten. Op voor catering staat Portofino garant voor de hoogste kwaliteit. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Bezoek de website www.portofino-horen.nl of kom langs op het Nieuwland 24 in Horen. Portofino, een stukje Italië in Horen.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 Natuurlijk staan mijn kinderen in mijn testament, maar ze krijgen niet alles. Zij kunnen straks heel goed voor zichzelf zorgen. Miljoenen kinderen op de wereld kunnen dat niet, omdat ze niets hebben. Daarom staat UNICEF in mijn testament. Want ik vind het een mooi idee dat ik ook na mijn dood nog aan de toekomst kan blijven werken.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 En we zijn alweer begonnen aan het tweede uur van donderslag. En ik ben er ook op deze zomerse dag weer tot 4 uur. Jawel. En eh, nu even een mededeling voor alle luisteraars die net inschakelen. Want die zijn er ook namelijk. Eh, en in het bijzonder ook voor de luisteraars op hun vakantieadres. Je luistert naar Radio 5 Lijn Donderslag van 22 augustus 2013. Ik ben vandaag druk bezig met Donderslag, aflevering 175 alweer. En dat is ook deze keer weer een Donderslag zomereditie. En dat is nu de zevende zomereditie. Straks in dit uur heb ik eh, vandaag ook weer geen donderdis, net als vorige week. En dat heeft te maken met het Radio 501 zomerreces. Maar ik heb wel de platenkeuze van Rob en eh, dat is om half bier. En eh, wat ik dan weer niet heb deze week is de muziekagenda. Blijf lekker bij tot bieruur. Ik startte de tweede uur van deze donderslag met muziek van Kenny Wayne Shepherd. En je hoorde Baby, The Rain Must Fall. De is die komt er zo niet aan. Maar eerst de donderslag zomerhit van 2013. En die is deze hele zomer van de Franse zangeres Zas van haar nieuwste cd. En die zomerhit heet On Ira. On ira, écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé Dans les sokas à on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Yobat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. nous sommes l'univers. Vous êtes un grand de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner. sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Zomer op je radio, Radio Leen, eh, zomeredities van Donderslag. En die duren tot uh, eh, 1 september, oftewel volgende week de laatste zomereditie van Donderslag. En dan gaan we weer eh, met reguliere eh, eh, programma's beginnen. En die gaan dan misschien een beetje in de hersfeer al. Ik weet het nog niet. Dat hoor ik allemaal van mijn redactieteam. dit is de Rolling Stones.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 St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg 1968 toen de Rolling Stones dit album uitbrachten. Het heet Becker's Banquet en eh, van dit album was dit Sympathy for the Devil. En het is afkomstig van een Super Audio CD, want al die eh, albums zijn remastered op Super Audio CD. Dit is The Wild Feathers, eh, de band die net een plaat hebben uitgebracht. Dit is Wine and Vinegar en dit is een track van het nieuwste album. peut-être. <laughs> dit nummer heet, eh, dat is van Todd Hurfendal eh, uit 2013 met zijn nieuwe album. Het heet Right Here Now. En Gogo Bordello die bracht ook een gloednieuwe album uit en die staat nu klaar. En van dat album heb ik hier John the Conqueror. John the Conqueror. Hey John the Conqueror, grown on the sunny side. I've heard about you from people of a healing kind. People of a healing kind, this is your name I need to call. If I'm sick or down in trouble or need anything at all. So I went on a mighty highway byway grind. I'm dancing on the roadside. Guess who did I find? I said, Hey man, what's your name? And he said, think about it, think about it, cause truth is always the same. Truth is always the same. Living and loving, truth is always the same. the conqueror was nowhere to be found. So I asked about him, people of a mystic kind. People of a mystic kind, they said he's no secret at all. If you broke her down and out, or need anything at all. Anything at all. So I traveled world around me, I went back inside, and dancing on my ribs, I guess, guess who did I find? I said, hey man, what's your name? And he said, think about it, think about it, cause truth is always the same. Cure is always the same. Living and loving, truth is always the same. Living and loving, the rest is insane. Bordello. En die komt eh, van origine uit eh, Oekraïne. En die woont in Amerika. Eh, dit is Gary Wright. Alweer van een tijdje terug, maar wel een mooi album. En het nummer heet Are You Weeping? dan zien we weer hier in donderslag bij Radio 5 Lane Drive. Ook gouden ouwe. Deze is van Gary Wright en die komt uit 1977. En dit is Ann Taylor, On The Road Again. Bekend van de Volvo-reclame die je op het moment op de tv ziet. waiting. van Rob ehm, we zijn bijna aan het eind van donderslag. Het is eh, half bier. Dat wil zeggen dat we nog een half uur te gaan hebben. en dan moeten we snel opschieten, want Rob is aan de lijn voor zijn fabuleuze platenkeuze. En als we zo door blijven lullen, komt hij er niet aan toe. En dat gaan we niet doen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wederom moet ik dan bij zeggen, want dat doen we altijd. Goedemiddag, wederom. Ja, wederom. Ja. Ehm, een Nederlandse groep uit eh, Gouda, Kaaskoppen. Nou, ik, eh, ik heb geen tijd gehad om het te, eh, te googlen. En eh, de mensen waarschijnlijk ook niet, want ik heb er geen commentaar op gekregen. Handsome Poets. Handsome Poets. Oh ja. Nee, nou, die ken ik wel. Nou, mooi. Van een LP van vorig jaar. En zoals die heet, heet die. Hoe ben jij op uh, de Handsome Poets gekomen? Kwam je die toevallig tegen? Of via televisie of radio? Of, heb je die op Radio 501 gehoord? van Verdraai me? ik denk dat ik dat, uh, want ik heb, hem, eh, ik heb een lijstje met eh, zeg maar losse nummers, hè, zeg maar. Dus die los zijn, hè, van dat goh, leuk nummer. Ja. En op dat, op dat lijstje komt hij. En ik losse nummers die zijn van goh, leuk nummer en op dat lijstje komt hij. Dat, klinkt, dat klinkt wel heel, heel leuk. Hé, hey, ik heb een lijstje met goh, leuke nummer en dan komt hij. Ja. Oh, ja. en dus ik bedoel, <laughs> normaal heb ik dan een LP en dan denk ik, hé, hey, er staat een leuk nummer op die LP. Maar dit, eh, ik heb deze LP heb ik niet. Het is wel een LP, maar ik heb hem niet. Ik heb alleen dat nummer. Oké, nou, bij Radio 5 alleen draaien ze Dance Poets regelmatig. Mijn collega's dan. Ik, ik eh, ben er niet toegekomen. Nou, maar, ben je eh, er nu ja, ja, ja, maar mijn collega's draaien het regelmatig. En dan denk ik, als ik het ook ga draaien, dan wordt het wel erg veel. Ehm, ja, dat zou kunnen, maar daarom draai ik het dan nu. Ja, ja, ja, eigenlijk draai jij het. Ja, ik draai het. En jij, Op onder dwang. En jij kondigt het aan. Nee hoor, niet onder dwang, want ik vind het best wel een, goede groep. Uh, luisteraars, namens ook alle andere eh, collega's van eh, Radio 501 gaan we nu wederom luisteren naar Hanson Poets met het nummer Sky on Fire van de LP Sky on Fire uit vorig jaar 2012. Oké, okay, spreek je volgende week. Tot volgende week. De platenkeuze van Rob Poets, de platenkeuze van Rob Ricard van deze week. Alleen jammer dat eh, die platen zo geproduceerd zijn dat alle dynamiek eruit is geperst. Dat vind ik wel jammer. Maar het is niet bij dit nummer. Eh, die kwam ineens zomaar op in 1980. Zomaar op de radio en dat was Christopher Cross. En eh, ja, dit is misschien bij één hit gebleven. Twee hits misschien. En daarna hebben we niet zoveel meer van hem gehoord. Hij treedt nog steeds op, dat weet ik wel. En eh, dit is van eh, zijn eerste album uit 1980, wat toen uitkwam, Ride Like the Wind. Christopher En eh, hij zegt dat hij uh, ride like the wind, oftewel hij rijdt zoals de wind gaat. Maar eh, in 1970 waren er al fileproblemen over de hele wereld. En daar zingt John Mayle over. Het is niet van deze tijd hoor dat er files zijn. Het was al in 1970 zo. En hij noemde het nummer Prisons on the Road.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 En eh, die komt uit Utrecht en die is pas 21 jaar. En die heeft het nummer geschreven of gecomponeerd in 2012. En het is pas in 2013 opgepakt door de radiostations hier in Nederland. En het is zelfs een alarmschijf geweest op radio 538. En nu ook op radio 5 te horen. Ik heb hem al eerder gedraaid een paar weken terug. Prachtig mooi nummer. Um, doe maar, daar gaan we mee afsluiten. Dit, eh, deze donderslag, deze twee uur tot vier uur. En dit nummer van Doe maar, dat, ja, je kent het waarschijnlijk wel. Als je dit zo hoort, dat gefluit, hoor maar op de achtergrond. Ja, dit kan niet anders zijn als Is dit alles? Weer bijna 4 uur, zie ik hier op de studioklok. En dan weet ik dat het eind zijn van deze donderslag eraan zit te komen. En dan is aflevering 175 van Donderslag hier in Studio 11 ook weer bijna voorbij. Maar straks is er vanwege de Radio 5 lijn vakantiereces nog steeds veel muziek. Alleen dan wel non-stop. En dat is non-stop muziek tot spookuur. Maar na spookuur kun je ook eh, continu lekker eh, luisteren naar Radio 5 Lijn. Je weet het, hè, de hele week komt er continu een breed scala aan muziek langs in de non-stop programmering van Radio 501. En volgende week is iedereen weer terug en hoop ik dat jullie er ook weer zijn. Je kunt me e-mailen, dan stuur je voor een e-mail naar rogier.radio501.nl en dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd En als er even niets is geüpdate, dan is dat de schuld van het zomerreces, zullen we ook dit keer maar weer zeggen. Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op www.radio501.nl en natuurlijk op Facebook. En je vindt Radio 501 op Facebook met de naam Radio 501. En dat dan allemaal aan elkaar geschreven. En ik zal je uitnodigen om erheen te gaan en even op like te klikken. Ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Ik bedank mijn eh, redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 22 augustus 2013. En ook Rob Ricard en Theo Vrie bedankt. En ook de luisteraars op hun vakantieadres of thuis, op het werk en onderweg rijdend in Nederland of op de buitenlandse vakantiewegen of in de file. Ook allemaal weer hartelijk bedankt voor het luisteren van vandaag van Thee tot Bier. Voor we gaan afsluiten eerst nog even een Klaasje. Klaas bleek opeens 19 broers te hebben zaten één keer in de tien jaar in een kring om hem heen in zijn kamer. Lachen. Dat maak je nooit meer mee. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er aanstaande donderdag weer met de donderslag op dezelfde dag. Zelfde tijd, dezelfde zender. Radio 501. Tot zover, tot donderslag. Hoi Rogier, Karianne hier, bedankt. Donderslag op donderdag! bij heldere hemel. And in end. Ah, wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Zo moeten de mensen wel denken? Om het echte Italië te ervaren is geen vliegreis nodig. Italië is dichterbij dan je denkt. Italiaans restaurant Portofino is een begrip in Horen. Het enige echte authentieke Italiaanse restaurant staat al jaren bekend vanwege de vele specialiteiten uit Italië en Sardinië. De dagelijks verse producten zorgen voor een smaaksensatie waar de ware Italiaanse keuken bekend om staat. Zeven dagen per week ben je van harte welkom om de vriendelijke en gezellige sfeer te ervaren en de prachtige gerechten te proeven. Zoals de versgemaakte pasta's en de overheerlijke vleesgerechten. Ook voor catering staat Portofino garant voor de hoogste kwaliteit. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Bezoek de website www.portofino-horen.nl of kom langs op het Nieuwland 24 in Horen. Portofino, een stukje Italië in Horen. Een boodschap doen voor je buurvrouw als het regent. Je fiets zo neerzetten dat mensen met een rollator er langs kunnen. Voor je oudere buurman zijn overhangende takken snoeien. Een kleine stap voor jou, een grote sprong voor een veilige buurt. Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen?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 Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio.